Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Minstens 200 mensen hebben gisteren een boete gekregen bij boerenacties. Het zijn vooral boeren die op de snelweg reden met een trekker of geen kenteken hadden. Voor de rest viel de actiedag wel mee, zei de politiechef bij Op1. Blokkades op snelwegen vaak, waren vaak snel weer voorbij. Bij distributiecentra van supermarkten was op een paar plekken wel de ME nodig. Ook omdat er niet alleen boeren bij waren, volgens de politiechef. We zitten zeker boven de 200 processen verbaal en er is nog een tussenstand. Mhm. Eh, ja, dan heb je natuurlijk ook de identiteit van, eh, van de mensen die te plaatsen zijn. Ja. En we hebben natuurlijk onze eigen informatie. We kennen een aantal actievoerders die we in het verleden gezien hebben... bij de coronamaatregelen die we nu ook weer terug zien komen. Bij een distributiecentrum in Nijkerk is nog steeds een protest aan de gang. Mensen van wie de operatie werd uitgesteld door corona... leven in totaal 320.000 gezonde jaren minder, heeft het RIVM berekend. De afgelopen twee jaar waren er ruim 200.000 operaties minder. Die worden nu wel ingehaald, maar dat is voor veel mensen te laat. Als corona er niet was geweest, zouden ze langer en gezonder hebben geleefd, zegt het RIVM. Rookmelders maken niet voor iedereen genoeg lawaai, staat in het AD. Door de hoge toon van het alarmsignaal hoort de helft van de Nederlanders het niet als dat ding begint te piepen. Sinds vrijdag moet iedereen thuis verplicht een rookmelder hebben. En grote bedrijven doen te weinig om de klimaatdoelen van 2030 te halen, zegt Milieudefensie. Onder meer banken, Tata Steel en het bedrijf waar Albert Heijn onder valt moeten dat wel. Maar ze hebben volgens de milieuorganisatie vaak geen idee hoeveel CO2 ze nu eigenlijk in totaal uitstoten. Dan zie je dat zij wel goede plannen hebben voor hun kantoren om diep te vergroenen. Maar niet goed genoeg plannen hebben eh, om ook hun producten te verduurzamen. Want dat is echt waar 95% van hun uitstoot zit. En als je dat niet aanpakt, dan zorg je er eigenlijk voor dat je klimaatcrisis niet serieus neemt. Milieudefensie won een paar jaar geleden een rechtszaak van Shell over de klimaatplannen van dat bedrijf. Ze gaan er nu kijken of ze meer bedrijven voor de rechter gaan slepen. Het weer, de zon breekt af en toe door. Het wordt 18 tot 23 graden. In de middag kan het in het binnenland een beetje regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad rijdt het langzaam tussen de afrit Hoorn en Purmerend 7 kilometer met 10 minuten vertraging.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 A las yo te recojo, los me yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, a las yo te su teclado tiene espacio. No le dé hora de volver, tú no eres un Casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. Dímelo blow. John el Diver, yo in Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? lo que le pasa. Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa. Allá va con su culota. Ay, cuando sale hay un bobote.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 Op verschillende plekken in het land blokkeren boeren nog steeds distributiecentra van supermarkten. Zo hebben demonstranten de nacht doorgebracht bij het centrum van de Lidl in Almere... en bij het Boni-distributiecentrum in Nijkerk. Door het uitstellen van planbare operaties in de coronatijd...